Duizenden mensen maakten dezelfde wandeling die de anti-apartheidstrijder in 1990 maakte vanuit de Victor Verster gevangenis. Nelson Mandela liep zelf niet mee. Mogelijk is hij vanavond wel bij een officiële viering waarbij president Zuma het woord zal voeren. Mandela is 91 en verschijnt bijna niet meer in het openbaar. Gisteravond hield hij zelf een herdenking in kleine kring met een etentje met vrienden en een van de cipiers van de gevangenis op Robben-eiland met wie hij bevriend is geraakt. Mandela kreeg in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. Een jaar later werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De vader van Joran van der Sloot is op Aruba overleden. De 57-jarige Paul van der Sloot bezweek aan een hartaanval. Hij ontkende dat zijn zoon iets met de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway te maken had. Paul van der Sloot was advocaat en rechter in opleiding. Hij werd ervan verdacht dat hij het onderzoek naar de verdwijning van Holloway had gehinderd en werd een paar dagen vastgehouden. Later bleek dat onterecht en kreeg hij een schadevergoeding. De zaak rond Natalie Holloway is nog steeds niet opgelost. Het 18-jarige meisje verdween in mei 2005 tijdens een vakantie op Aruba. Haar lichaam is nooit gevonden. Burgemeester Grezel van Heerlen doet aangifte wegens schending van de geheimhoudingsplicht bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dinsdagavond werd bekend dat de Nijmeegse wethouder Paul de Pla van de PvdA Grezel opvolgt. De gemeenteraad passeerde de kandidaat van de vertrouwenscommissie, de VVD'er Roel Wever. Burgemeester Grezel is kwaad dat er is gelekt over de kandidaten, de sollicitatieprocedure en de uitslag van geheime stemmingen. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt en in het zuidoosten nog kans op een enkele sneeuwbui. In het noordwesten klaart het af en toe op. De maxima liggen rond het vriespunt. Morgen is het in het zuidoosten zwaar bewolkt en wordt het 0 graden. In de rest van het land af en toe zon bij een graad of 2.